Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De koning baalt van zijn vakantie naar Griekenland. Had hij het maar niet gedaan zo kort na de aangescherpte coronamaatregelen, zei hij in een video. Na één dag Griekenland kwamen ze alweer terug. De twee oudste dochters bleven toen achter. Prinses Amalia en Alexia kwamen gisteren pas weer naar Nederland. En daar zijn nog veel vragen over, vertelt verslaggever Albert Bos. Gisteravond natuurlijk ook weer toen Amalia met Alexia terugkwam bij dat paleis. Toen gaf de RVD ook nog een verklaring uit waarin toch werd gezegd, ja, er waren niet genoeg vliegtickets. Alsof de KLM tegen de koning zegt, sorry, maar je kunt niet met het hele gezin terugvliegen. Die verklaring was natuurlijk redelijk ongeloofwaardig. Maar hoe het nu precies zit, daar zegt de koning in de video niks over. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 8764 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Een nieuw dagrecord en ook weer een flinke stijging vergeleken met de dag ervoor. Er liggen inmiddels meer dan 1900 coronapatiënten in het ziekenhuis. Vooral op de intensive care gaat het harder. Daar liggen er nu 400. 250. De HEMA krijgt weer een nieuwe eigenaar. De winkels komen in handen van de familie van Eert, bekend van de Jumbo-supermarkten... en een investeringsmaatschappij. Die betalen 440 miljoen euro, zegt verslaggever Nick Wouters. Ze zijn meerdere malen verkocht en ook wel eens voor meer dan een miljard. Dus het is wel veel minder waard geworden in de afgelopen jaren. Geeft ook iets aan over eh, ja, hoe het in de winkelstraten gaat. Het gaat nog wel om een voorlopige deal. Leerlingen van groep 8 van een basisschool in Haarlem krijgen geschiedenisles niet alleen uit een boek maar ook met Lego. Meester Daniel is daar fan van en heeft allemaal historische figuren omgetoverd tot Lego-poppetjes. Uiteindelijk heb ik het wel gemaakt met een soort van visie. Dat heel veel figuren die erop staan eh, niet of nauwelijks in het Nederlandse basisonderwijs langskomen. Maar waarvan ik wel vind dat die vaak hele mooie verhalen hebben. Waarvan ik vind dat de kinderen dat moeten horen. Zijn leerlingen zijn in ieder geval enthousiast. Ik vind het zelf ook wel heel vet, want ik hou wel van geschiedenis. Interessant, creatieve manier van leren, ja. Heel leuk. Ik vind het altijd heel leuk omdat hij dat dan vertelt tegen ons. Meester Daniel heeft nu 70 Lego-poppetjes gemaakt van de Romeinen bijvoorbeeld... maar ook van Anne Frank en James Bond. Het weer, de buien verdwijnen en de zon breekt vanmiddag door. Het gaat wel steeds harder waaien, vooral aan de kust wordt het stormachtig... en het is heel zacht, 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A7 vanuit Zaandam naar Hoorn. Tussen Purmerend Zuid en afrit Avenhoorn. Daardoor 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging.